Jelle Visser met het NOS-journaal. Drie Chinese ruimtevaarders zijn vannacht in een baan om de aarde gebracht. Ze vormen de eerste bemanning van een gloednieuw Chinees ruimtestation. Het is voor het eerst in vijf jaar dat China astronauten de ruimte inbrengt. Deze zogeheten taikonauten verblijven drie maanden in het ruimtestation. Ook gaan ze ruimtewandelingen maken. Niet eerder zijn Chinezen zo lang aan één stuk in de ruimte geweest. De luchtkwaliteit in Groningen is de beste van Nederland. Dat stelt het Europees Milieuagentschap in een groot onderzoek naar schone lucht in Europa. In totaal werden 323 steden onderzocht. Groningen staat op plaats 32. In Amsterdam en Nijmegen zou de luchtkwaliteit matig zijn. Steden als Den Haag, Utrecht en Rotterdam scoren wel een voldoende. De schoonste lucht in Europa ademen de bewoners van de Zweedse stad Umea uit. Italiaanse en Poolse steden scoren het slechtste. Het coronavaccin van CureVac blijkt slechts 47% effectief te zijn tegen het coronavirus. Dat heeft de Duitse farmaceut laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie wil een effectiviteit van 70%. CureVac zou in het vierde kwartaal vaccins gaan leveren... maar die levering komt nu mogelijk in gevaar. De EU heeft een bestelling van 450 miljoen doses uitstaan... mits het vaccin wordt goedgekeurd. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft het strafrechtelijk onderzoek... tegen ex-veiligheidsadviseur John Bolton stopgezet. Bolton werd ervan beschuldigd geheime informatie te hebben gedeeld... in zijn boek over zijn 17 maanden in het Witte Huis onder president Trump. Bolton schreef dat Trump zijn eigen belangen boven die van het land stelde. De regering Trump probeerde de publicatie te voorkomen. Ook werd met een civiele zaak geprobeerd het geld dat Bolton met het boek verdiende terug te vorderen. Ook die zaak is nu stopgezet. En dan het weer. Het koelt langzaam af. De temperatuur ligt vannacht tussen de 17 en 22 graden. Overdag is het in het hele land tropisch met zo'n 30 tot 35 graden. S'avonds en s'nachts kunnen er stevige onweersbuien vallen.